Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Mensen beweegt om terroristische daden te plegen. Als we het beter begrijpen, kunnen we het beter bestrijden, zegt de VVD. De datum van de hoorzetting is onbekend en wie worden uitgenodigd blijft geheim. Strijders van Islamitische Staat hebben in Mosul een Iraakse mensenrechtenactiviste gefolterd en in het openbaar doodgeschoten. Ze had daden van de terreurgroep IS barbaars genoemd. De VN-gezant in Irak noemt dit de zoveelste misdaad van IS tegen het Iraakse volk. Nederlanders moeten in het buitenland extra alert zijn op terroristische acties. Het risico op gijzelingen is toegenomen, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof. Hij adviseert mensen om goed om zich heen te kijken. De prijs van stroom blijft dalen. Uit een rapport van netbeheerder Tennet blijkt dat de prijs van stroom in de eerste zes maanden is gedaald met 11 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met de herfst van vorig jaar is de elektriciteitsprijs zelfs 30 lager. De consument zal hiervan profiteren, voorspelt Tennet. Een van de oorzaken van de dalende stroomprijs is dat ons land veel groene stroom uit Duitsland haalt en de zon in het voorjaar veel scheen. Ruim 100 prominente moslims uit diverse landen hebben in een brief terreurgroep Islamitische Staat veroordeeld. In de brief noemen de prominente 24 punten waarop IS de islamitische leer overtreedt, zoals het doden van onschuldige en ongewapende mensen. Onder de briefschrijvers zijn hoogleraren en hoofdmoefties, hoge wetsgeleerden in de islamitische leer. Er is één Nederlander bij, Abdelmajid Kairoun, voorzitter van de Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland. Dan nog het weer. Vooral in het noorden en oosten valt wat regen. In de rest van het land is het wisselend bewolkt en droog. Morgen eerst wat zon, daarna gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het... En... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat nog iets meer dan 200 kilometer file. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooimeer en Laren 8 kilometer. De oorzaak is een ongeluk. Richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 6. A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Knopend Oude Rijn 6. Verderop tussen Culemborg en Knopend Deil 9. A4 Amsterdam richting Den Haag bij het Ringvaartaqueduct 6. A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen de afrit Berkel en Rode Reis en Delft Noord 6. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen door Ambacht en Sliedrecht West 7. A16 van Breda naar Rotterdam voorknopend Terbrechtseplein 6. A20 naar Gouda bij Moordrecht 6. En richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Centrum. Daar staat 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Breda langzaam rijden tussen knooppunt Lunette en Noorderloos over 17 kilometer.